Visser met het NOS-journaal. Mitt Romney heeft zijn kundige en waardige opponent genoemd. In de race om de republikeinse kandidatuur voor het presidentschap van Amerika gaf Santorum gisteren de strijd op. In een verklaring feliciteerde Romney Santorum met de campagne die hij heeft gevoerd. Ook de kandidaten Newt Gingrich en Paul prezen Santorums campagne. Ze benadrukten dat ze zelf in de race blijven. Mitt Romney is nu torenhoog favoriet en zal het dus waarschijnlijk op 6 november opnemen tegen de democratische president Obama. 1 op de zeven artsen heeft wel eens gezien dat wetenschappelijke resultaten werden verzonnen. Dat is de uitkomst van een enquête van het artsenblad Medisch Contact. Bijna een kwart van de artsen, 23%, heeft meegemaakt dat alleen gegevens werden gebruikt die de onderzoeker goed uitkwamen. Voor de enquête werden 800 huisartsen, medisch specialisten, specialisten, ouderengeneeskunde en sociaal geneeskundigen ondervraagd. De resultaten worden deze week in het blad gepubliceerd. Vorige week ontsloeg, of vorig jaar, ontsloeg de Universiteit Tilburg hoogleraar Dierik Stapel, onder meer omdat hij onderzoeksgegevens had verzonnen. Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam zette professor Poldermans uit zijn functie, vanwege onzorgvuldigheid bij het verzamelen van onderzoeksgegevens. Het schip van de Titanic herdenkingscruise heeft zelf te kampen met tegenslag. Afgelopen dag moest het schip de Balmoral terugkeren naar de Ierse kustplaats Kop, omdat een passagier hartproblemen had gekregen. De passagier is met helikopter van boord gehaald en overgebracht naar een ziekenhuis. De Balmoral vertrok zondag uit de Britse havenplaats Southampton. Het schip volgt de route van de 100 jaar geleden vergane Titanic en heeft 1309 passagiers aan boord. Onder wie nabestaanden van opvarenden van de Titanic. Op de plek waar het cruiseschip zonk komt het eh, komend weekend twee herdenkingen. Meer dan 1500 mensen kwamen bij de ramp om het leven. Het weer, vooral het westen opklaringen, overdag eerst ruimte voor de zon, later steeds meer stapelwolken en in de middag toenemen de kans op een bui. Het wordt een graad of 12.